hits van 538 door je speakers. Dankjewel daarvoor. Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, hoorde je. Floris hier. Weet of je wel eens een kopje thee drinkt? Ik drink dat altijd bij de lunch met mijn vriendin samen. Oh, dat vind ik best wel lekker, een kopje thee. Een groot voordeel van een kopje thee drinken, hoor je zo. 538 Nieuws. Twee uur. Door een ICT-storing hebben enkele ziekenhuizen in Noord-Holland afspraken afgezegd. Het gaat om vestigingen van het Dijklander ziekenhuis in onder andere Hoorn en Purmerend. Het elektronisch patiëntendossier ligt eruit. De operaties gaan wel door, dokters houden alles met de hand bij. De polyklinieken blijven tot vanochtend 10 uur dicht. De bewaarder van de gevangenis in Lelystad heeft bekend maandenlang verboden spullen naar binnen te hebben gesmokkeld voor gevangenen. Dat deed hij twee jaar geleden. Het ging om telefoons, simkaarten en medicijnen, meldt Omroep Flevoland. Volgens het OM bracht hij de veiligheid in de gevangenis in gevaar. Sparta-NEC werd 1-1 gelijkspel en daarmee heeft NEC weer punten verloren in de eredivisie. De club staat nu drie punten achter op nummer 2, Feyenoord. De wedstrijd zou eigenlijk zondag gespeeld worden, maar die werd gestaakt. Er viel zoveel sneeuw dat de lijnen niet meer te zien waren. En in Amerika staan prominenten massaal stil... bij het overlijden van burgerrechtenactivist Jesse Jackson. Oprah Winfrey noemt de predikant een grote inspiratiebron uit haar tienerjaren. Ook oud-president Barack Obama laat weten diep bedroefd te zijn door het verlies van de man die decennia lang streed voor gelijke rechten voor zwarte Amerikanen. Temperaturen rond het vriespunt. Overdag is het droog, wolkenvelden en af en toe zon. Het wordt dan niet warmer dan 5 graden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel één controle op snelheid gemeld op de A16. Rotterdam richting Dordrecht op de rem bij 31-0. 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Een manier waardoor je een beter humeur hebt. Hoor je over 7 minuten na Bruno Mars. Radio 538. 538. Drink je wel eens een kopje thee? Ik doe dat dus sinds eh, een tijdje weer bij de lunch. Samen met mijn vriendin. Dan zetten we zo'n zo'n ouderwets, zo'n zo'n ouderwets potje thee. En dan, dat is best wel lekker eigenlijk. Ja, ik drink het eigenlijk nooit. met mijn vriendin zei, dat is, waarom drink je niet ook eens een bakje thee? Dan drink je nog eens wat water ook tussendoor. En dat is best wel lekker zo bij, bij de lunch, bij een broodje. Ja, bevalt me eigenlijk wel. Nu las ik daar dus een bericht over. Een kopje thee is dus goed voor je humeur. En dus hebben een, eh, een groep mensen eh, hebben ze koude dranken gegeven te drinken. En ze hebben een groep mensen die gaven ze warme dranken. En dan is het eh, in het bijzonder dus bij die warme dranken dus thee. En wat blijkt, mensen die warme dranken drinken... die hebben dus een beter humeur. Die zijn namelijk gewoon die zijn meer ontspannen, die hebben minder buikklachten. Dus die zitten gewoon lekkerder in hun vel. Mensen met ijskoude dranken hebben dan weer meer spanning... die slapen slechter en die hebben een, meer een onrustige buik. Thee is dus goed voor je humeur. Ja, vergeet het niet, onthoud het. Eh, eh, trouwens, kokend hete thee drinken is minder goed voor je humeur. Ik denk, ik zeg, ik zeg het er maar even bij. <laughs> je bent bij 538 Floris hier en de Roxy Dekker meteen. Nou, walk your moon. Oh, bij Radio 538. Lekker dat je deze nacht viert met eh, de groenpaarse knallers van 538 door je speakers. Floris hier. En om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. De leukste ochtendshow van Nederland. Trouwens, eh, Niels heeft eventjes vrij en uh, Florentien heeft eventjes vrij. Daarom Anna Annemarie en Jelte in de ochtendshow erbij. Niet minder gezellig daardoor. Eh, het was zo mooi. Eh, gisterochtend vertelde Rick, eh, ja, die was naar een, een dancefeest geweest. Broodrooster heet dat. Rick was volledig nuchter. Zijn vriendin niet. Maar zij wordt dan op een gegeven moment wordt zij langzaam een beetje... zij raakt in de olie, zeg maar, gaandeweg de avond. Nou, zoals op een gegeven moment was ze dronken. Oh. En dat vind ik niet Ik vind vrouw... Nou, maar ik vind sowieso dronken mensen vind ik verschrikkelijk. Ja. Een dronken vrouw, engel in bed, hè? Ja. Nou, heb ik niet meegemaakt.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 Zeven minuten voor half drie. En de grote vraag is, wat is het voor jou een goede morgen omdat jij al wakker bent... of een goede nacht omdat jij nog wakker bent? Grote vraag, eigenlijk de belangrijkste vraag is... zit je bij het winnende team van vannacht? Neem deel aan het kleine bevolkingsonderzoek via de app van 538. Rechtsbovenin wordt je naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even aan me doorgeven. Goedemorgen als je al wakker bent. Goeienacht als je nog wakker bent. Eh, gaan we het allemaal bij elkaar optellen. En dan komen we erachter zometeen wat het winnende team is van vannacht. Eh, ja, dat kun je eh, door een berichtje te typen doen. Hè, rechtsbovenin word je dus naar WhatsApp gestuurd. mocht je achter het stuur zitten, houd lekker veilig. spreek het even in. Wel zo makkelijk. Alrighty, wat is het voor jou? Goedemorgen of een goede nacht. Geef het allemaal door via de app van 538. Hoor je zometeen of je bij het winnende team zit. Radio 538. call you, I need you, my uh-huh. heart. clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now, baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a round me alone. I make you start to moan and groan. Come here and you're strong like a stone girl, cause I plenty.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 Hey, goeienacht Floris. Floris, morgen, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Ah, goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Hey, maar de grote vraag is, wat is het voor jou op deze Woensdag 18 februari, ja, is het al woensdag 18 februari voor je? Of leef jij met je hartjes nog in de dinsdag? Dat kan natuurlijk ook. <clears throat> Halverwege de nacht, het kan twee kanten op. En ik vind het altijd wel leuk om even te kijken hoe hangt de vlag erbij. Wie zijn er in de meerderheid? Team Vroege, of team vroege Vogels, Team Late Nachtbrakers. En de app van 538 is de plek waar je het even aan me doorgeeft. Goedemorgen als je al wakker bent, goeienacht als je nog wakker bent. En dan gaan we erachter komen wat het binnen eh, team is van vannacht. Alles even bij elkaar optellen. Ik zie een uh, eh, goede nacht van Marco binnenkomen. Eh, die zegt trouwens uh, groetjes Kobus. Dus bij deze Kobus. ja, ik weet, er staat geen naam bij, maar die zegt... Daar zijn we weer. Goedemorgen vanuit Bali. Zon 32 graden en 58 uit de speakers. Ja, dat is lekker zeg. Jaloersmakend. het is een goede nacht vanuit Israël. Vanuit de nachttrein van Fred. Even kijken, goeie nacht voor Twan, de Metaal Express. Henk die zegt, goeie nacht, voor Rob. Sowieso veel te vroeg voor de ochtend. Nee Rob, dat zal je verbazen. Er zijn genoeg die er al wakker zijn hoor. Uh, eh, goeie nacht, lekker aan het gamen. Jonas, uh, Kooi die zegt, goeie nu naar huis. Lekker een nachtje asfalt draaien. Joey die zegt goeienacht. Jack die zegt goeienacht. Groetjes uit Sint-Willibord. Mirakel van Brabant ook wel Rolluik City genoemd. Rolluik City, wat heb ik heel even kijken of ik, eh, of ik Jack te pakken kan krijgen hoor. Ik ben even benieuwd wat dit is hoor. Ik hoop dat hij opneemt. Goedenacht. Jack met Floris, 50 spreek je. Goedenacht. Goedenacht. Even kijken naar jouw berichtje hoor, wat jij stuurde. Jij zegt, eh, even kijken, eh, goeie, eh, groetjes vanuit Sint-Willibrord, Mirakel van Brabant, ook wel Rolluik City genoemd. Ja, dat klopt. Wat moet ik me nou allemaal bij voorstellen, Jack? Nou, bij, de, bij ons op het dorp zijn bij iedere... Ja, van de tien huizen zijn er acht, die hebben Rolluiken. Dus de buitenstaanders zeggen altijd, ja, dat is Rolluik City. Sint-Willibrord, Sint dat, dat, daar, daar, daar stikt het van de rolluiken. Ja. En maar waarom is dat, Jack? Weet je dat? Ja, dat is gewoon uh, ja, energiezuinig, eh, denk ik. Eh, een <laughs> beetje. Oké, okay. zeg maar, in Sint-Willibord, daar wemelt het van de zuinigers <laughs> Ja, eigenlijk wel. <laughs> Oké. Heb je zelf ook rolluiken? Ja. Op alle ramen? Op alle ramen, ja. Maar vind je dat niet een heel ongezellig beeld als dan al die rolluiken dicht zijn? Nou, die gaan alleen maar uh, ja, s'nachts dicht en s'morgens als we uit bed komen, dan gaan ze weer open. Ah, oké. En zijn het automatisch of moet je ze elke ochtend zelf opendraaien? Nee, die zijn allemaal automatisch. Oh, dat scheelt, dat scheelt. Maar wat grappig, waarom, maar eh, ja... ja. Eh, dat, eh, dat zijn, er zijn niet andere plaatsen waar ze ook zoveel rolluiken hebben. Dat is echt iets van, van sint willybroord Ja, dat is echt iets van Sint-Willibroord, ja. Oké, grappig zeg. Nou, dat, weer wat geleerd. hey, en voor jou, goede nacht. Hoe laat gaan bij jou de, de rolluikjes dicht weer? Nou, ik ben eh, ja, eh, rond vijf uur thuis, dus eh, ja, dan gaan ze dicht en dan ja, morgen om twaalf uur gaan ze weer open. Ja, er goed. Nou, ik zou zeggen, hopelijk kun je ze lekker snel sluiten naar. <laughs> Oké. Jack, even kijken nog hoor of je met je nacht bij het winnende team zit. Ik heb alles ingevoerd in de computer. Goedemorgens, goeienachten en Jack, het is geworden een... Het is een goede nacht. Kijk eens jongen, van harte gefeliciteerd.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 tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. With with. from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. With hypothetical Working out of something that I'm proud of Out of the box, an epoxy to the world And the vision we've lost, I'm an apostrophe I'm just a symbol to remind you that there's more to see I'm just Whatever Imagine Dragons, Whatever It Takes bij 538. Martin Solveig, meteen naar Ray. your husband is coming. zoals ze in Italië zeggen... Buongiorno. Buongiorno. En ik zeg ook buongiorno tegen Kilian van Luid zometeen hier op 538. Ja, goeiedag. Goeiedag.